Dit is Martijn van Beek bij het NOS-journaal. National Geographic Channel is vanochtend in de fout gegaan met een bericht over Prins Frizo. Op de zender was vanochtend rond 8 uur de mededeling te zien. National Geographic Channel betuigt zijn medeleven met de koninklijke familie en de Nederlandse bevolking... met het overlijden van zijn hoogheid Prins Frizo. National Geographic Channel spreekt van een vreselijke fout. De tv-zender zegt dat het bericht waarschijnlijk is geplaatst als gevolg van een technische storing... Volgens een woordvoerder wordt de fout ten zeerste betreurd... en wordt alles gedaan om uit te zoeken hoe het heeft kunnen gebeuren. De RVD wilde aanvankelijk niet glashard ontkennen dat de prins was overleden. De Rijksvoorlichtingsdienst zei alleen... Zoals eerder gemeld zullen wij bij significante veranderingen in de gezondheidstoestand van de prins mededelingen doen. Later kwam de RVD wel met een ondubbelzinnige ontkenning. Prins Friso kwam half februari in Oostenrijk onder een lawine terecht. Sindsdien ligt hij in coma. Op Hawaii en de eilanden daaromheen is maar weinig te merken van de aangekondigde tsunami. Na een aardbeving voor de kust van Canada was een waarschuwing van kracht, maar de golven waren maar enkele tientallen centimeters hoog. Bewoners van de kust hadden de oproep gekregen weg te gaan. De Canadese Queen Charlotte-eilanden werden vannacht getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Er zijn geen berichten over slachtoffers of grote schade. De voormalige popster Gary Glitter is opgepakt, meldt de BBC, volgens de Britse omroep heeft zijn arrestatie te maken met de zaak rond oud-BBC discjockey Jimmy Savile. Die wordt een jaar na zijn dood beschuldigd van veelvuldig kindermisbruik. Carrie Glitter zat begin deze eeuw bijna drie jaar gevangen in Vietnam... voor het aanranden van een meisje van 11 jaar en een meisje van 12. Daarna werd hij uitgezet naar Groot-Brittannië. Eerder zat de Brit, die eigenlijk Paul Gett heet... in zijn geboorteland al vast voor het bezit van kinderporno. Het weer, veel zon, maar in de kustprovincies ook kans op een enkele bui. Het wordt een graad of 9. Tegen de avond in het westen meer bewolking, gevolgd door wat regen. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan 33 files. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A1 Amersfoort richting Amsterdam voor de afrit Bunschoten 5 kilometer. A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 5.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 En op zijn 19e op het eh, muziekcollege, de Music College in, in, Boston. Ongelooflijk. Een muzikaal wonderkind. En hier werd hij begeleid met, door Charlie Hayden op de bas. Fred, wat heb jij op de draaitafel? Ik heb een eh, eh, cd van J.J. Kale. Roll On heet eh, deze cd. En daar zitten een paar prachtige foto's bij van de verzadigde maar blij kijkende J.J. Kale met de gitaar in zijn hand en ook een petje op zijn hoofd. Nou, dat straalt er gewoon vanaf. En het volgende nummer, daar kan je ook van genieten. Want het is een en al optimisme met het nummer Oh Mary. Did you hear about me? was the chemical stuff in my head. Seven was dat eh, live eh, in Carré. En dat was 23 maart 2009. En er is een volledige cd van gemaakt met maar liefst 17 nummers. En woorden Janne Schrama als zang. Johnny Tony Roué op de toetsenist de piano. Lucas Dols op de bas. Maarten Mollema op de drums. En Arjen Mollema op de gitaar. We zijn inmiddels eh, in Nederland aangeland. En eh, vaste luisteraars weten dat ik met genoegen altijd een aandacht besteed aan Nederlandse groepen. Omdat eh, wij in ons land ongelooflijk veel goede muzikanten hebben die prachtige producten maken. Een van die producten is de cd van Robert Veen en zijn groep Aces of Swing. En dit is een cd, een true tribute the de music of John Kirby en Charlie Shavers. Dat waren eh, mannen die eh, hun sporen ruim hebben verdiend. En wij gaan nu luisteren naar een eh, nummer waar, zij, waar de groep toegevoegd krijgt. De zangeres V. Victor. En wij gaan luisteren naar het nummer Good Morning Heartache. Zo. get you. Robert Veen en die Aces of Swing. Menno Daams op de trompet. Robert Veen, de sax. Ronald Jansen Heidmaier op de klarinet. Joep Peters op de piano. Jan Voogd op de bas. Louis de Bij, drums en V. Victor. Ik laat nog één stukje horen van deze prachtige cd. En dat is het nummer The Birth of the Blues. think about you all through the day, my buddy, my buddy. Nobody quite so true. Miss your voice, the touch of your hand, just long voice, the touch of your hand. Just long to know that you understand my buddy. Ja, we hebben natuurlijk onmiddellijk herkend dat dat eh, Chad Baker was. Maar met een nummer wat ik nog nooit gehoord heb, vond ik wel aardig om dat te draaien. Weer gescoord via de Zwarte Markt in Beverwijk, want daar eh, staat een mannetje. En dat mannetje heeft heel veel jazz-cd's voor schappelijke prijzen. En dat is natuurlijk leuk als dit je hobby is. Niet alleen voor hier, luisteraars, en voor u, maar ook voor onszelf. We gaan eh, verder met een debuut-cd en dat is alweer een poosje geleden opname blijkt eh, te, zijn van 1994. 28 en 29 december is dat opgenomen. En daarbij eh, zijn eh, twee artiesten in de weer. V. Klaassen en nog Caroline Breuer. En die speelt uh, alt en sopraansaxofoon. En V. Klaassen kennen we natuurlijk allemaal van zang. En uh, V. Klaassen wordt dan nog geschreven met F FEE. -E. En dat is natuurlijk heel leuk, want op dit moment viert zij grote triomfen overal in Europa. Ofwel als docent, ofwel als eh, zangeres. En dan is het A Griekse ei. Maar nu nog F.E.E. E. Klaassen. No, they can't take. the best of times, I know. I wouldn't blame you if you choose to go. I'm sorry for this gloomy circumstance, but everyone deserves a second chance. everyone deserves a second chance. Silence is an icy alibi. Not to speak the truth is still a lie. Love is so much more than just one day everyone deserves a second chance. Everyone deserves a second chance. Can't imagine living without you. I wish that there was something make you want to stay. Some soothing magic words that I could say. I meet a wizard and one wish he grants. He gives to me a golden second chance everyone deserve something more, something I could do to change your mind and make you want to stay. Some soothing magic words that I could say. I'd need a wizard and gives to me a golden second chance. Everyone deserves a second Dat was het eh, nummer Everybody Deserves a Second, a second Chance. Ja, wie niet? Eh, gespeeld door Roberto Fonseca, een pianist die begonnen is eh, in de Buena Vista Social Club. En hier hoorden wij hem samen met een Amerikaanse zanger en gitarist Raúl Midon. het feit dat hij in die social, Buena Vista Social Club is opgeleid dat horen we natuurlijk heel goed vanwege het feit dat er erg, eh, erg duidelijke bossa nova invloeden zijn. En als ik het over bossa nova heb, dan kijk ik even naar Fred. Want ehm, jij hebt ook iets met de bossa nova, althans nu. Ja, absoluut. Volgende nummer is bestemd voor ene Peter. Want die is namelijk gek op accordeon. En daarom heb ik dit nummer uitgezocht. En het past ook heel mooi in het verloop van het nummer wat hij eerder speelde. Het is Art van Damme. Eh, met Nederland, het is een man die dus Nederlandse voorouders heeft. Maar ik moet geloof ik zeggen Art van Dem, Want Peter keek heel vernietigend naar me. Zo van, spreek dat toch goed uit joh. Maar goed, Art van Dem, die was in Noorwegen, in Michigan geboren. Noorwegen was het plaatsje op 9 april 1920. En hij overleed op 15 februari 2010 hij speelde vanaf negenjarige leeftijd maar liefst accordeon... en begon klassieke muziek te studeren toen hij met zijn familie in 1934 naar Chicago verhuisde. In 1941 ging hij bij de band van Ben Burney als accordeonist spelen... en hij bewerkte de muziek van Benny Goodman voor accordeon. Genoeg gepraat nu. We gaan nu door met hem, Ert van Dem, met het nummer Wave. 80 Art Van met eh, nummer van Carlos Gobim, Wave. Dames en heren, luisteraars, wij gaan eruit. Fred Kroonsberg en Peter den Boer vonden het erg leuk om vandaag voor u te mogen draaien. En wij gaan er nu uit met een eh, nummer gespeeld door het Thomas Harden trio... die allemaal klassieke stukken heeft genomen eh, om ze in jazz uitvoering te hebben... Al was het alleen maar als een soort uh, vooraankondiging van het feit eh, dat wij eh, aan het eind van het jaar een programma gaan maken met alleen maar klassieke stukken die in jazzstijl worden gespeeld. En daar is onze Albert-Jan Vos is daar mede de aanstichter van.